En daar eh, begonnen ineens eh, mensen te rennen. Eh, vooral veel beveiliging ook. Het eerste wat we hoorden was volgens dat er mensen met geweren zouden rondrennen. Die mensen zijn vervolgens dus vanaf de beursvloer weggerend via het voetplein op de tweede verdieping waar wij zitten. Ehm, ja, en of die vervolgens weg zijn gekomen of ze een buiten hebben gemaakt, dat is mij allemaal niet duidelijk. Een ooggetuige heeft het gefilmd. Op de video zijn eh, vier mannen te zien, waarvan er eentje met een hamer een vitrine inramt. Daarna pakt hij er iets uit en rennen ze weg. Mogelijk gaat het om diamanten. De politie zegt dat ze met meerdere eenheden naar de mannen op zoek zijn. Premier Rutte vindt het onacceptabel dat boeren snelwegen blokkeren en mensen intimideren. Hij reageert op de protesten van vandaag en gisteren. Rutte snapt dat de stikstofplannen ingrijpend zijn. Maar je gaat geen mestrijden uitrijden op de snelweg. Je gaat geen doorgaande wegen blokkeren met je trekker. Je gaat niet een politieauto de berm in rijden. Je gaat niet een, voor een stadhuis eh, brandstichten. Dat is echt ver, ver over alle grenzen heen. En daar wordt er opgetreden. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn de eerste boeren op trekkers aangekomen om te protesteren. Ook staan er wat koeien. Vanmiddag stemt de Kamer over de stikstofplannen. Een concert van 5 Seconds of Summer in Houston is afgebroken nadat drummer Ashton Irwin instortte en van het podium moest worden gedragen. Daarna hoorden de fans dat het concert voorbij was. Hold on to your tickets. We will reach out with more information soon. Please make your way safely and calmly towards the exits. Thank you guys. De drummer bleek oververhit geraakt te zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels gaat het beter met hem. Het weer, nu zonnig, later vanmiddag wel wat stapelwolkies en dan gaat op 24. Morgen ook veel zon en ietsje warmer met 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam 7 kilometer met 10 minuten vertraging... Op de A10 Watergaasmeer richting het knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer, die file kost je een kwartier. En richting het Koenplein tussen de Zeeburgertunnel en Landsmeer 4 kilometer.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 fuzzy night. Now I'm on the outside, but I recognize the place. Do you ever think about the time? that we found And it's never been replaced It was just wide eyes and bright lights In another life I was on the inside Now I'm drifting into space Do you ever think about the time could be anything.